501. Met Rogier Vliet. Nou, succes jongen. I'm in a daze, don't hardly know what time of day it is or which way to go. Ain't your legs tied, baby, cause you keep on running through my mind. I'm a man possessed, you know it's true. I meet another woman I just see you. Ain't your legs tied, baby, cause you keep on running through my mind. because you Radio 501. 501. Hartelijk welkom allemaal. Je luistert naar de Radio 501 Carousel. En vandaag ben ik weer aan de beurt en ik ben er ook twee uur lang jullie gastheer. Jullie zijn van eh, mij gewend dat ik altijd een thema heb in de 501 Carousel. En dit heb ik dus vandaag ook weer. Jawel, het wordt zoveel leuker met een thema, toch? Ja, en dan willen jullie natuurlijk weten wat het thema is. Dat ga ik jullie vertellen. Op iedere Radio 5 Lijn Daverende Donderdag hoor je van 1 tot middernacht een donderdisc langskomen. Die donderdisc wordt gekozen door mijn donderslagredactieteam. En er zijn er al 94 stuks langsgekomen op de Daverende Donderdag. In deze carousel kan ik ze niet allemaal draaien, maar ik heb een selectie gemaakt. Het thema is dus vandaag de donderdisc. Bij de opening van het uur hoorde je Dave Mason met Aren't Your Legs a Tired Baby? En dat was de donderdisk van 14 januari 2010. En dan nu de tweede donderdisk. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. Can't Get My Hands On You van de Jeff Healy Band. De donderdisk. I got two islands in the south of I'm gonna get me a house out on Malibu Beach as soon as I get the chance. I ain't got a license. I got a Rolls five i got every little thing that money can buy, and I guess that I'm something Jeff Healy. Dat was uh, een donderdisc. Ja, die knalde er lekker overheen. Sheryl Crow, Crow is ook een donderdisc geweest. All I Wanna Do heet die. En die was van 20 januari 2011. En die heb ik hier klaarstaan voor jullie. En daar gaan we even heerlijk naar luisteren. Want ik vind het een verschrikkelijk mooi nummer. Heeft ook een hele donderdag tot middernacht gedraaid. Hier is Sheryl Crow. Ja, kom maar Sheryl. Yes. Sheryl Crow. Zij was op 20 eh, januari 2011 de donderdisc. De hele dag van 13 eh, uur smiddags tot spookuur s'avonds. S'nachts dus. Ehm, even kijken, dat is uh, eh, Sheryl Crow. En hebben we nu uit 2011, daar kwam die plaat uit. En die heet A Solitary Man. Die is van Jonathan Jeremiah. En die was op 8 december 2011 de donderdisc met Oldman Isle Without FB. You, my whole life would be a show.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 Is echt de moeite van het beluisteren waard. En eventueel aanschaffen die plaat. Papa Chubby, die is ook eh, plaat voor je hoofd geweest. En dat wel op 1 april 2010. En dat is geen grap, maar dat was in eh, april 2010.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 En de donderdisk heet van ELX Backstabber. Yeah. Man, what about to spit, man. Everybody's been through it, you know? Yeah. Everybody gotta feel yeah. this, man. Uh. Let me tell you a little tale of something I know too well. Why haters trying to kill everything I'm trying to build. I try to feel some awesome niggas fake, some others real. Love the snaky as hell, come with shit out the left field. And I don't even know sometimes they friend and foe. They had their eye on my prize, soon as they said hello. Maybe they after my dough, I seen the people my hoe. Maybe they mad, bro flow. You know they trying to take my status, claiming that they the baddest. But snap out your wonderland, Alice, you're getting scandalous. I'm hearing what they say behind my back, they're getting careless. It's that empty and greed, attention church, I'm too an addict. But still, I stay away from the phonies and fakes. To what it takes to rise ahead, they some Larry's and cakes. It's Omega, aka that one they love to hate. And they can backstab all they want, but they can never take my place. See you. almost 30. Slowly but surely, they gonna feel the fury. I'm a beast on these beats, bringing heat up on the streets. Ask around, I'm elite. Ain't got time for petty beats. Trying to take my crew for me, break us up piece by piece. Trying to sleep for our girls, I leave salty like the sea. Nigga, please, ain't gon' happen. We still rapping, they flapping, they gum steady yapping, they acting. They think they hurt us with their actions. Now nah, we laughing. In fact, to make us feel good that they hate us with a passion. about the worst kind with the smooth lines. Try to leave you dumb, dumb and blind. Stab you from behind in due time. See they plan to wine. First they what you wanna grind, then they try to take a shine. Yo, you should've seen the signs. But it's all without that he said, she said. So bitches be the worst. Hypnotize you a great head. She'll hit the bed, spread the legs. Now she wants you dead. You think she's searching for your loot, she's out to get your bread. I seen it happen all too often. Hardest caps get softened. When it's on and poppin', they want you up in that coffin. So proceed with caution because the streets is watching. Even with a Johnny Cochran, you a dead man walking. Damn, and that's the way that it be. These backstabbers don't sleep, they just waiting to see. When you slip, when you snooze, dog, until you can't breathe. And I know what I speak because it happened to me. I couldn't see. Elix eh, Black, eh, Backstabbers, niet Blackstabbers, Backstabbers. Dat was de donderdisc eh, van 22 september 2011. Back to the Zoo, Back to the Zoo, Go Back to the Zoo heet de band. Beam Me Up, die was donderdisc op 21 januari 2010. dat is een eh, band uit Noord-Holland. En die hebben een cd gemaakt. En daar staat op het nummer Blue. En dat was op 2 februari 2012 de donderdisc. Tijdens de Radio 501 Daverende Donderdag. van deze carousel is de donderdisc. En daarom komt hij twee uur lang bij je langs. We hebben nog eh, anderhalf uur te gaan en dat doen we met nog meer donderdiscs. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Lucky I Guess van John Allen. anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch was where I was born. op 27 eh, oktober 2011. Toen was eh, de Fratellis aan de beurt met Chelsea Digger. En zij leverde toen die dag de donderdisc tot 12 uur s'nachts op Radio 501. Ja, en dan komen we bij de volgende kandidaat weer voor een donderdistje. En dat is eh, Stefan Schil uit Nederland. Een Nederlandse eh, jonge man van begin 20. Hij heeft een eigen band. En hij heeft 2 december 2010 de donder geleverd. En dat is Any Direction. heading nowhere. Your mouth is filled with dreams, so what went wrong? I may look like Sister Justice, but I guess I'm out of nerves. Cause everything that's happened, babe, is everything that's yet to come. If you leave me here today, would you still be here tomorrow? Yesterday is gone and I'm afraid all the years in life, I never not my own. Could you call me up someday and tell me everything's okay? It took a while to understand, to figure out the truth. Cause all I ever wanted was to get someone new. Now I gladly run out in any direction what it takes to get me back to you. to get me back to you. We'll make it. every day again. And now I'm back and I swear, girl. You'll be back again. iedere week kan je een nieuwe donderdisc horen. En iedere week op de donderdag, de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag, komt hij langs. En er wordt bekendgemaakt om tien over één, smiddags. En het duurt de Daverende Donderdag tot 12 uur s'nachts. Cold as Ice, de tellers uit België, leeft ook een donderdisc. Because see that I'm cold as ice I never dream when I close my eyes I cry down song. Tellen zij België. Zij leverde de dongendist en die werd de hele dag gedraaid op 10 maart 2011. Uncle Cracker, die levert ook een donderdisc. Het nummer heet Corner Bar en hij was te horen de hele dag op 6 oktober 2011. upon a time in the land of plenty, the land of lawyers, guns, and money. A funny little thing we all call greed brought my hometown down to its knees. A little bit worried about the shape I'm in. Baby needs shoes and the wallet's thin. Got no gas or electricity, but everybody's singing in harmony. Sell me up, sell me down. I'll be sold out sitting here hanging. but can't take my seat at the corner bar. Take my crib, take my car, but I'm keeping my seat at the corner bar. No block party, everybody's evicted. No street lights, no running liquids. I got no room on my credit card, and I'm three court dates from the prison yard. My credit score's falling like the New York Mets. There ain't a debt collector that ain't called yet. They say money don't talk, it only swears. And got me cussing in my underwear me up, me down. I'll be sold out sitting here hanging around. Take my house, take my car, but you can't take my seat at the corner bar. Take my crib, take my car, but I'm keeping my seat at the corner bar. Once upon a time. hungry, peeping French poodles, picking through dumpsters for ramen noodles, standing in line with a family to feed, trading Manhattan for Indian beans. It's been a long time since we felt good, got everybody waiting on Robin Hood. Sell me up, sell me down, I'll be sold out sitting here hanging around. Take my house, take my car, but you can't take my seat at the corner bar. Take my crib my seat at the corner bar. Once upon a time. Rogier van Diesveld op Radio 501. 501. Dit is Radio 501. is Radio 501. 501. Wat gaat de tijd snel? Het eerste uur zit er eh, bijna op. En ik ga de laatste plaat van dit uur starten. En daarna komt nog de plaat voor je hoofd van deze week. En die is van Concrete Sneaker en heet Good Old Days. Maar die komt zo. We gaan nu eerst luisteren naar Ricky Kolen met I Won't Belong. En deze plaat was de donderdisc op 13 januari 2011. ging steeds onzekerder bewegen en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had, totdat Parkinson de oorzaak bleek. Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder, totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860. Hersenstichting. Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen. Geef op Giro 860 of aan de collectant.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 We eat our grits and we don't mind sweet and our tea, ball All they've ever known, the TV taught mercy for the wife with your back. 5 501 Carousel en het thema is de donderdisc. Voor degenen die eh, net inschakelen, op de Radio 5 501 Daverende Donderdag komt de hele dag de donderdisc langs. Er zijn er al 94 geweest inmiddels. En daaruit heb ik een selectie gemaakt en die komen in deze carousel langs. De plaat waar ik dit uur eh, mee opende is van J.J. Gray en Mofro met Dirt Floor Cracker. En het was de donderdisc van 26 januari 2012. En nu de tweede plaat van dit tweede uur. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht Super Sun Natural van Tom Wilson van zijn album Dog Years. Tom Wilson uit Canada. En dat is een singer-songwriter. Prachtig mooi nummer trouwens. Van Nederlandse bodem is natuurlijk Raccoon, die hoor je nu. En die hebben een donderis geleverd met het nummer Don't Give Up The Fight van hun laatste cd. En dat nummer eh, was uh, de donderis op 22 december 2011. Please don't give up the fight for no reason. but your own. I never said the fight would be easy, because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright and I cry and I smile. I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. up to fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy because it won't. I will come look for you when this life is through with this body. Before now, I still need to live. For we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father, so proud to be your mom, and I'll always be proud to be. So may this be your song. Walter Trout. Ja, dat is de gitarist die jarenlang met John Mayer heeft samengespeeld in de Blues Breakers. Samen met Coco Montoya. En hij ging solo spelen en heeft heel veel cd's al solo uitgebracht. Op 4 augustus 2010, toen leverde Walter Trout de donderdisc en die heet Breaking the Rules. het hier over de Walter Trout Band. En die doet regelmatig Nederland aan. Dus houd in de gaten als jij een keer bij een live concert wil zijn. Dat is echt de moeite waard, want er komt er energie van het podium af. Dat wil je niet weten. En eh, dan moet je dan echt eens een keer heen gaan. Dat is echt een adembenemende avond vanaf het podium. Ja, Ruben Hoeken. Met Ruben Hoeken Band. Drinking on my bed. Samen met T. Lau. En dat was de donderdag van 7 april 2011. En het is een nummer van zijn vader Rob Hoeken van de Rhythm Blues Group. I'm drinking my to the just longing for the eyes still closed. And then you're back to shade of what you were, and the eyes wide open like a ghost. Dreadful pictures try to break my heart and try to make me op eh, het album Save Our Souls van de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group. Op 6 eh, januari 2011 kregen we een donderdisc van de Counting Crows en het heet Einstein on the Beach. 2011 wilden we natuurlijk wel iets zomers horen. Het was een beetje regenachtig in 2011. Maar deze klanken van Santana, die brachten wel een beetje zonlicht, denk ik. Eh, het was de donderdisc van 28 juli 2011 en het heet Oyo Come 501. 501. Dit is Radio 501. is Radio 501. 501. Nou, we gaan het laatste half uur eh, beginnen. Het thema is nog steeds de donderdis, maar dat wisten jullie natuurlijk al. En uit de 94 donderdis die tot nu toe zijn langsgekomen, heb ik een selectie gemaakt. Zoals deze. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daver donderdag. De donderdisc is vandaag Beat It van Michael Jackson. Jackson leverde de donderdisc. Fantastisch nummer trouwens. Beat It was dat. En, Monks Avenue die leverde ook een, uh, een donderdisc. En die was van 3 februari 2011. En die heet The Rain. komen we weer in België aan. En dan eh, heb ik hier de band School is Cool. Die leverde in 14, even kijken hoor, op 12 eh, januari, 11 januari 2012 leverde zij ook een uh, donderdisc af. Nou, dat is een beetje moeilijk handschrift hier om te lezen. Maar goed, die leverde dat af. En het nummer is The World is Gonna End Tonight. I think you need a little to get you back in line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal God. How come when he says he loves me, he makes me ugly? I got it from good source. Say your prayers and goodbyes. The world is gonna end tonight. got no verses. I know when you got troubles, you just tell it like it is. It's not the same for the man without heart. He just sits around while the room falls apart. It just goes to show, but not by a long sight, that the world is gonna end tonight. determination and a bit of luck. We'll just wrestle each other till the break of day, and then I'll give up, and that's okay. And then we'll stay together for 50 odd years, but not quite, because the world is gonna end tonight. muzikant J.P. Dentex. Die zette op de plaat Love is a Rare Commodity. En dat werd de donderdisc van 4 maart 2010. that Precious love like an Marco Jones deed het voorprogramma van C6 Steve. Van haar kreeg ik Road Tripping toegestuurd. En dat werd de donderdag van 1 december 2011. hè? Coco Jones. Ja, we hebben nog een uh, eh, stief kwartiertje te gaan. Voor sluitingstijd. Dan ga ik er van tussen. Dit is eh, Should Have Known. de donder van de Band of Heathens. 28 april 2011. Een band uit Amerika en het nummer heet eh, Should Have Known. Geweldig mooi nummer. Ze hebben laatst ook nog, uh, nou, alweer een half jaar geleden hebben ze gespeeld in Nederland, in Groningen. Billy Whittington heb ik hier nu en die eh, leverde de is van 1 september 2011. En het heet Back When The Bino Was Boss. saw the blues as a gift. It was back when the Vino was boss. We were just trying to get our point across. Paying the price no matter what the cost. Back when the Vino was boss. zelf gekomen en het was dit keer een programma vol met donderdiscs. En eh, aanstaande woensdag kiest het donsdagredactieteam weer een nieuwe donderdisc. En die hoor je dan aanstaande donderdag tijdens de Radio 5 alleen Daverende Donderdag van 1 tot spookuur. Je kunt mij e-mailen, dan stuur je gewoon even e-mail naar rogierradio En als je eh, Radio 5 wilt e-mailen, dan eh, moet je e-mailen naar studioradio en voor de rest houden we jou op de hoogte eh, via eh, www.radio5lijn.nl of via Twitter, eh, Facebook of Hives. Zoek eventjes op het internet naar Radio 501. Ik ga nu afsluiten met de laatste Donderdisk van deze carousel. En ik hoop je binnenkort weer terug te zien. Bedankt voor het luisteren. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501.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 Frans heeft een handicap. In lunchcafé Proeverij de Ontmoeting leert hij gewoon lekkere gerechten maken en doet hij werkervaring op. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons lunchcafé. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Article 24 of the Geneva Convention. Medical personnel exclusively engaged in the collection, transport, or treatment of the wounded and sick shall be respected and protected in all circumstances. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance-medewerkers, politieagenten en brandweermannen zijn dit jaar bedreigd of mishandeld terwijl ze hun werk deden. Handen af van onze hulpverleners. Ga naar handenaf.nl en laat je stem horen. Dit is een boodschap van Sieren. Ja, ik sta hier met juf Karin bij kinderdagverblijf Het Zonnetje. En hiernaast is brand uitgebroken. Eh, juf Karin, u bent verantwoordelijk voor 25 baby's en peuters bij dit kinderdagverblijf. Maar hoe denkt u deze kleintjes veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer. Voorlichting redt levens. Voor 1,50 euro helpt u jongeren zich te beschermen tegen aids. SMS voorlichting naar 4333. Doe het maar. Maar eh, hoe kom ik hier zelf eigenlijk eh, veilig weg? Ontruimen moet je oefenen.nl als je echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.